Mariette Krol met het NOS Journaal. Minister De Jonge heeft in de Tweede Kamer gezegd... dat het uitdelen van de boosterprikken de komende tijd sneller zal gaan. Deze week vaccineert de GGD naar verwachting 200.060 plussers. Volgende week zullen dat er 350.000 zijn... en in de weken daarna steeds 700.000. Het streven is dat een zo groot mogelijk deel van de 60-plussers en zorgmedewerkers... nog dit jaar een boosterprik krijgt, zei De Jonge. Het demissionaire kabinet vindt het vooralsnog niet nodig... om de kerstvakantie in het basis- en voortgezet onderwijs... een week eerder te laten beginnen. Dat zei minister Slop in het coronadebat in de Kamer. Verschillende fracties wilden weten of een week eerder vakantie een optie is... omdat veel leerlingen en leerkrachten besmet zijn met corona. Sommige scholen hebben daarom zelf al besloten om tijdelijk dicht te gaan. En er komt ook geen uitzondering voor jongeren die in de avond willen sporten. De Tweede Kamer vroeg daarom omdat amateursport nu na vijf uur s middags niet is toegestaan. Het kabinet wil dat niet veranderen, omdat het de besmettingscijfers nog te hoog vindt. De Vrouwentennisbond organiseert voorlopig geen toernooien meer in China. Reden is de veiligheid van de Chinese tennister Peng Shuai. Volgens de WTA mag Peng niet vrij communiceren... en lijkt het erop dat ze onder druk wordt gezet... om haar beschuldiging van aanranding tegen de voormalig vicepremier van China in te trekken... Onlangs had ze een gesprek met voorzitter Bach van het IOC... maar dat heeft de tennisbond dus niet gerustgesteld. En voetbal, Feyenoord heeft de inhaalwedstrijd thuis tegen Heracles gewonnen. Het werd 2-1. Dat betekent dat voor de stand in de eredivisie dat Feyenoord nu één punt achter Ajax staat en voor PSV.